Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger heeft zich grotendeels teruggetrokken uit Zuid-Gaza. Volgens het leger is er nog één brigade achtergebleven... die de grens tussen het noorden en het zuiden van de Gazastrook bewaakt. Volgens een woordvoerder van het leger is er nu de meeste troepen vertrokken zijn. Een kans voor veel Palestijnen om terug te keren naar de stad Gan Yunis. Veel Palestijnen zaten de afgelopen tijd vast in de stad Rafah. Israël dreigde die stad binnen te vallen, maar daar kwam internationaal veel kritiek op. Het leger zegt dat dat niet de reden is dat er nu veel troepen vertrekken. Of Rafah nog binnengevallen wordt, is niet duidelijk. Jonge recruten in het Britse leger hebben mee moeten doen aan een heftig ontgroeningsritueel. Mensen die de foute kant van de munt gooiden... moesten onbeschermd seks hebben met een prostituee die besmet is met aids. The Sun schrijft over die misstanden die plaatsvinden in Kenia. In het land heeft ongeveer 1 op de 20 inwoners aids. En onder prostituees ligt dat aantal nog veel hoger, zijn de vermoedens. Of en hoeveel soldaten besmet zijn geraakt is niet bekend. De Britse defensietop zegt geschokken te zijn van de verhalen... en zegt maatregelen te gaan nemen. Bij een café-ruzie in Breskens is vannacht geschoten. Niemand raakte gewond. Er is ook nog niemand aangehouden. Volgens de politie in Breskens was er eerst een ruzie in het café. En deze artiest eh, is de zondag goed begonnen. Blijf bij mij, gaat niet weg. Je bent de enige die ik heb. Enige die ik ja, Ronnie Flex dus. Hij is sinds deze week de succesvolste rapper in de geschiedenis van de Nederlandse top 40. De organisatie achter de hitlijst meldt dat hij Eminem van de eerste plaats heeft verstoten. En ook Pitbull heeft hij ingehaald. Ronnie Flex stond in totaal 292 weken in de hitlijst met 31 verschillende nummers. zijn grootste hit scoorde hij in 2015. Dat was Drank en Drugs, die hij samen met Leeuw Kleine uitbracht. En waarmee hij drie weken bovenaan de hitlijst stond. Het weer. Er zijn perioden met zon en het waait matig tot vrij krachtig. In de loop van de middag komt er wat meer bewolking aan. Het wordt tussen de 17 en 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen rijdt het nog langzaam over de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Baden.